Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS wil het treinpersoneel tijdelijk een wapenstok geven. Conducteurs krijgen vaak te maken met reizigers die hun handen niet thuis kunnen houden. En een wapenstok moet de veiligheid verbeteren, zegt de NS. Wij willen zien of de wapenstok onze collega's helpt om mensen op afstand te houden. En als je iemand aan moet houden, of je dat kan doen juist met minder geweld... door op de juiste manier de aanhouding uit te voeren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat kijken of een wapenstok voor treinpersoneel echt een goed idee is. Je naam staat in de Epstein-files. Dat heeft de Amerikaanse minister van Justitie in mei al gezegd tegen president Trump. Dat meldt de Wall Street Journal nu. De rijke investeerder Epstein organiseerde op zijn eigen eiland seksfeestjes... met rijke en beroemde vrienden. Nu willen steeds meer Amerikanen weten wie er op de gastenlijst van die feestjes stonden... en vooral of president Trump erbij was. Trump noemde die vermoedens altijd fake news... maar nu zeggen zijn ambtenaren dat ze het niet ontkennen. Epstein zelf werd in 2019 doodgevonden in zijn cel. Steeds meer mensen staan met hun woonadres ingeschreven op een vakantiepark. Dat ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek. Officieel mag dat niet, maar omdat niemand een huis kan krijgen... wordt er nu een oogje toegeknepen, zegt het CBS. Wonen op een vakantiepark is inderdaad eigenlijk niet de bedoeling. Maar vanwege dus bijvoorbeeld de krapte op de woningmarkt... en omdat het vaak gaat om een, om een kwetsbare groep... wordt er wel eens een oogje toegeknepen. Zoals uh, eh, minister Keizer ook in mei Ehm, plannen gepresenteerd om dit inderdaad de komende tijd te gaan gedogen. Om deze mensen toch inderdaad een plek te kunnen geven voor wie het toch wel lastig is om de reguliere woningmarkt te kunnen betreden. Het daadwerkelijke aantal mensen dat op een vakantiepark woont ligt waarschijnlijk nog hoger. Veel mensen schrijven zich niet in bij de gemeente omdat ze bang zijn voor boetes. Heb ik het weer voor je. Eerst nog zonnig, maar vanuit het noorden steeds meer bewolking. Het blijft wel bijna overal droog. Alleen op de Wadden kan een spatje regen vallen en het wordt 22 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file.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 zijn zeker twee Thaise militairen gewond geraakt, zegt het Thaise leger. De legers van beide landen beschuldigen elkaar ervan dat ze met het schieten zijn begonnen. In een woning in Assen heeft de politie vorige week het lichaam gevonden van iemand die mogelijk al maanden geleden is overleden.